Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Japan heeft een man in een instelling voor gehandicapten... zeker 19 mensen met een mes gedood en 20 verwond. De man drong de instelling in de stad Sagamihara midden in de nacht binnen. De 26-jarige dader gaf zichzelf aan en bekende meteen zijn daden. Volgens Japanse media is hij een ex-medewerker van de instelling. De Solar Impulse heeft zijn wereldreis op zonne-energie voltooid. Het zonnevliegtuig kwam vannacht aan op het vliegveld van Abu Dhabi... waar het toestel vorig jaar ook aan het avontuur begon. Er werden het afgelopen jaar 16 stops gemaakt... waaronder India, China, de VS, Italië en Egypte. In Hawaii stond het toestel vanwege beschadigingen bijna een jaar aan de grond. In Australië wordt een onderzoek ingesteld naar mishandelingen van jongeren in een jeugdgevangenis. Veel Australiërs reageerden geschokt na televisiebeelden van naakte jongeren die werden geslagen en met traangas bespoten. Volgens premier Turnbull gaat een commissie de praktijk in de jeugdinrichtingen grondig onderzoeken. In de Verenigde Staten heeft de top van de Democratische Partij excuses aangeboden aan oud-presidentskandidaat Bernie Sanders voor opmerkingen in e-mails van de partijtop. Uit die gelekte berichten blijkt dat partijbestuurders Sanders zwart wilden maken om zo de kansen van Hillary Clinton te vergroten. Aanhangers van Sanders zijn bij het begin van de democratische conventie de straat op gegaan. Ze zijn woedend op de partijtop en eisen het vertrek van de bestuurders. Een aantal betogers probeerden over de hekken rond het conventieterrein te klimmen. Zeker 50 mensen werden korte tijd aangehouden. De omzet van Nederlandse hotels, restaurants en cafés is de laatste jaren harder gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie, meldt het CBS. Nederland loopt zelfs voorop op andere Europese landen. Na het uitbreken van de kredietcrisis daalde de horecaomzet in Nederland juist meer dan in de rest van de EU. Het weer, de hele dag wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal valt een bui, het wordt 21 tot 23 graden.